Mark Hokke met het NOS Journaal. Ajax moet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... een zogeheten calamiteitenonderzoek doen... naar de handelwijze van de verzorgers van Abdelak Nouri. Aanleiding is de verklaring van Ajax-directeur Van de Sar afgelopen maandag. Daarin erkende hij dat de club volledig aansprakelijk is... voor wat zich heeft afgespeeld tijdens de oefenwedstrijd... waarin Nouri werd getroffen door hartfalen. Twee hoogleraren cardiologie zeiden eerder dat Nouri sneller had moeten worden geholpen calamiteitenonderzoek moet worden uitgevoerd door een commissie die voldoende deskundig is en bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen. Vanwege de droogte roepen meerdere waterleidingbedrijven hun klanten op om zuinig te zijn met water. Zo vraagt PWN in Noord-Holland mensen om hun tuin niet met kraanwater te besproeien en niet in bad te gaan. Vitens wil graag dat er tijdens de piekuren in de ochtend en de avond water wordt bespaard. Dat bedrijf levert nu een miljard liter water per dag en dat is een record. Voor boeren geldt overal al een sproeiverbod. Door de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. Premier Rutte zegt na de Europese top over migratie dat het nu tijd is voor concreet beleid. Zo wil hij dat snel duidelijk wordt waar de centra zullen komen waar migranten worden opgevangen. Wat Rutte betreft is dat in landen waar de mensen aankomen... Vooralsnog wil geen enkel EU-land zo'n centrum in zijn grondgebied. Björn Kuipers gaat de achtste finale tussen Spanje en Rusland fluiten. Die voetbalwedstrijd is komende zondag om vier uur middags in Moskou. Voor Kuipers wordt het zijn derde wedstrijd op het WK. Het weer, er staat een stevige wind. Vannacht daalt het kwik naar 10 tot 15 graden. Morgen en zondag de hele dag zon.